De hele dag komen in alle 50 staten de kiesmannen bijeen die namens de kiezers de winnaar in hun staat aanwijzen. In theorie kunnen ze afwijken van de keuze van de kiezers, maar dat gebeurt in de praktijk bijna nooit. President Trump, die de verkiezingsuitslag betwist, heeft gezegd dat hij het Witte Huis zal verlaten als het kiescollege Joe Biden officieel tot winnaar uitroept. De Amerikaanse minister van Justitie, Barr, vertrekt. Volgens Trump stapt Barr nog voor kerst op... zodat hij de feestdagen kan doorbrengen met zijn familie. Barr gold als een van de trouwste volgelingen van Trump. Zo bleef hij lang volhouden dat de verkiezingen niet eerlijk waren verlopen. Maar begin deze maand zei Barr dat zijn departement... na uitgebreid onderzoek geen grootscheepse fraude had ontdekt. Barr wordt opgevolgd door zijn plaatsvervanger Jeff Rosen. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer vrezen dat veel groepen hard worden getroffen door de lockdown. Ze uiten hun zorgen over winkeliers, scholieren en studenten, de horeca en ouderen. De oppositie vindt ook dat het kabinet te lang heeft gewacht met ingrijpen... en daardoor nu gedwongen is om over te gaan op een complete lockdown. De SP en de PVV spreken van zwalkend beleid. GroenLinks-leider Klaver is zeer kritisch over de sluiting van vooral de basisscholen... terwijl er nog steeds vakantievluchten vertrekken vanaf Schiphol. De regeringspartijen staan achter de keuze van het kabinet... omdat ze denken dat het noodzakelijk is. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie noemt de maatregelen heftig, maar onvermijdelijk. Het weer. Vannacht in het hele land kans op regen, minima rond 8 graden.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 Morenas, that's más fina. I like Dominicanas, Boricuas, and Colombianas. In East LA, I like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana. Eh. So they tell me that you're looking for a girl like me. Oye, mami, estoy buscando una chica así.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 Can't get what we want without one. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? pocket. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. No, we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean. Take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing.